Die willen tot en met de Olympische Spelen van 2014 niet samenwerken met Smit en haar voormalige coach Ingrid Pauw. Ook krijgen Smit en Pauw een jaar lang geen schaatslicentie van de schaatsbond KNSB. Greta Smit en haar coach zouden tijdens de winterspelen van 2006 in Turijn fraude hebben gepleegd. Onderzoekers zeggen dat de twee een Poolse schaatster 50.000 euro boden om haar plek af te staan op de 5 kilometer. Greta Smit ontkent dat en zegt dat ze zich van geen kwaad bewust is. Ze weet nog niet of ze stappen gaat ondernemen tegen NOC, NSF en de Schaatsbond. In Tsjechië heeft de centrumrechtse partij van de nieuwe premier een nederlaag geleden bij lokale verkiezingen. Er waren verkiezingen voor de gemeenteraden en voor de Senaat. Ze worden gezien als een eerste test voor de liberale partij ODS van premier Netjas, die in juni aantrad. De sociaaldemocraten in de oppositie krijgen fors meer zetels in de Senaat. Daardoor kunnen ze mogelijk een streep zetten door impopulaire bezuinigingsplannen... waarmee de regering van Netjas het begrotingstekort wil terugdringen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was vooral de uitslag in de hoofdstad Praag pijnlijk voor Nečas. Daar mag zijn ODS-partij waarschijnlijk voor het eerst in 20 jaar geen burgemeester meer leveren. De poging om van Duitsland een multiculturele samenleving te maken is mislukt. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd in Potsdam. Daar was op een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van haar partij.